Van 4 uur. Dit is Renate Evers met het spelletjesmaker Niantic is gedagvaard en wordt op 11 oktober in de rechtbank verwacht. Den Haag eist dat er s'avonds en s'nachts geen virtuele wezentjes meer rondlopen op en rond het Deltaplein in Kijkduin. In het beschermde duingebied wil de gemeente helemaal geen Pokémon meer hebben. Spelers van Pokémon Go veroorzaken veel overlast in Kijkduin. Ze maken lawaai en laten veel troep achter. Het Amerikaanse congres heeft een veto van president Obama tegen een wet van tafel geveegd. Een grote meerderheid wil dat de wet er toch komt. Daarin staat dat de nabestaanden van de aanslagen van 11 september 2001 de regering van Saoedi-Arabië kunnen aanklagen. De meeste daders hadden de Saoedische nationaliteit, maar het land heeft steeds gezegd dat de overheid geen banden had met de terroristen. Obama is bang dat de relatie met Saoedi-Arabië verslechtert door de wet. Het is voor het eerst dat een veto van Obama is weggestemd. De Nederlandse zonneauto Nuna is door de politie in Zuid-Afrika aan de kant gezet, vlak voor de finish van een etappe in de Solar Challenge. De politie was bang voor opstoppingen op de snelweg, omdat het zo'n opvallende auto is. Het Nederlandse team had ruim een kwartier nodig om uit te leggen waar het mee bezig was. Daarna kon de wagen onder politiebegeleiding verder.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 Het ritme van Zandvoort. I follow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 tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Show them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 ogen reeds gesloten Denken als ik slaap ben ik even weg van al mijn dromen Ik heb slapeloze nachten Never in your wildest dreams.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 gotta paint my nails, put